De straat waarin het explosief is gevonden is afgezet door de politie en de recherche doet onderzoek. In de straat zit een nachtclub die afgelopen september werd beschoten. De burgemeester sloot de club toen voor een maand. De berekeningen van vliegtuiglawaai rond Lelystad Airport kunnen niet kloppen. Nieuwsuur meldt dat geluidsingenieurs uit de regio dat schrijven in een rapport. De samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen zeggen op basis daarvan... dat minister van Nieuwenhuizen zich baseert op ondeugdelijke informatie... bij beslissingen rond Lelystad Airport. Ze vinden dat er nieuw onderzoek moet komen. Het Openbaar Ministerie looft beloningen van 100.000 euro uit... voor de tips die leiden tot de opsporing van twee gezochte criminelen. Het zijn de hoogste beloningen die ooit in Nederland zijn uitgeloofd. De twee mannen die worden gezocht worden ervan verdacht... dat ze opdracht hebben gegeven voor een reeks liquidaties... in de grootschalige drugshandel. Marjolein Faber staat bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer... net als vier jaar geleden bovenaan de lijst van de PVV. Het heeft partijleider Wilders laten weten via Twitter. De PVV heeft negen zetels in de Eerste Kamer. Faber is sinds 2011 senator en lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de PVV. Daarvoor werkte ze als IT-specialist. Het weer in het binnenland daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt.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 Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you in ook op internet. www.zfmzandvoort.nl from his side of this taxi ride. walking down the street. were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow.